Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 In Groot-Brittannië is het de bevoegdheid van de premier om binnen bepaalde grenzen de verkiezingsdatum vast te stellen. Browns belangrijkste rivaal is David Cameron van de conservatieve partij. In de peilingen staat Labour flink achter bij de conservatieven, maar de afgelopen weken is het verschil een stuk kleiner geworden. Videobeelden waarop te zien is hoe Amerikaanse militairen in Irak burgers en journalisten doodschieten zijn authentiek. Dat zegt een hoge Amerikaanse militair die anoniem wil blijven. De beelden uit 2007 zijn gisteren door de klokkenluidersite Wikileaks op internet gezet. Ze zijn vanuit een gevechtshelikopter gemaakt. Het commentaar van de bemanning is erbij hoorbaar. De militairen zien een groep mannen lopen en gaan ervan uit dat het opstandelingen zijn. Mogelijk zien ze de camera's van de journalisten aan voor wapens. Ze openen het vuur en beschieten later ook nog eens een busje dat een gewonde komt ophalen. In totaal komen er twaalf mensen om. Een officiële reactie van het Pentagon op de beelden is er nog niet. In de Verenigde Staten zijn zeven mijnwerkers omgekomen na een explosie in een kolenmijn. Er worden 19 mensen vermist. De explosie was in een mijn ten zuiden van de stad Charleston in de staat West Virginia. Een deel van de mijnschacht is ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermiste arbeiders. Wat de ontploffing in de Amerikaanse mijn heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of twee. En, hier en daar is lichte vorst aan de grond mogelijk.